Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wat de omvang is van de laatste reeks Israëlische aanvallen op Libanon. Berichten over schade en slachtoffers ontbreken nog. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties van Hezbollah, meldde het Israëlische leger gisteravond. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft premier Netanyahu beloofd niet meer zo hard toe te slaan als woensdag, toen er meer dan 300 doden vielen. Volgende week praten de Libanese en de Israëlische regering over een staakt het vuren. Rusland en Oekraïne zeggen elkaar niet aan te vallen tijdens het orthodoxe paasfeest komend weekend. De Russische president Poetin kondigde gisteravond eenzijdig een bestand aan van zaterdagmiddag tot en met zondagavond. Daarop zei president Zelensky dat ook Oekraïne zich daaraan zal houden. Hij pleitte vorige maand al voor een paasbestand. Vorig jaar was dat er ook, maar toen waren er toch beschietingen. Beide landen gaven elkaar daarvan de schuld. Nabestaanden van slachtoffers van de decembermoorden eisen een schadevergoeding van de Surinaamse staat, schrijft de nieuwsite Star News. Ze willen per familie een bedrag van 1,25 miljoen euro. Ook eisen ze excuses en eerherstel. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 tegenstanders van het toenmalige bewind van legerleider Bouterse gemarteld en vermoord. Eind 2023 kreeg Bouterse daarvoor 20 jaar cel, maar die zat hij niet uit. Hij dook onder en overleed een jaar later. Het wordt voor AZ lastig om de halve finales van de Conference League te bereiken. De Alkmaarders verloren in Polen hun eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne met 3-0. Alle drie de doelpunten vielen diep in de tweede helft.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 350, I'm nimble. I think I take my man to a funeral. Oh, vanuit Zandvoort. ZFM. I know all of that's thicker than blood that's deeper than love with my friends. People coming, some people go going, some people ride to the end.